Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog steeds niet duidelijk of en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen bij een vliegtuigcrash in Engeland. Gistermiddag stortte een klein Nederlands privétoestel neer... vlak na het opstijgen vanaf London South End. Het gaat om een vliegtuig van 12 meter lang waar 9 mensen in passen. Maar veel meer details zijn er niet, zegt deze verslaggever van Sky News. It has been such a serious incident, really shocking uh, footage that has emerged from witnesses, but questions now about what happened, why this happened and crucially who was on that plane. Het vliegveld waar de crash was blijft voorlopig dicht. En veel meer Nederlanders zijn ADHD-medicijnen gaan gebruiken. Volgens het CBS waren er twee jaar geleden 300.000 mensen... die bijvoorbeeld Ritalin slikten. Dat is bijna vier keer zoveel als 20 jaar geleden. Vooral bij vrouwen en 25-plussers is een stijging te zien. Daar worden de symptomen van ADHD steeds beter herkend. Oude NS-treinen worden mogelijk omgebouwd tot rijdende ziekenhuizen. Defensie denkt erover na om wagons over te kopen om gewonde militairen te kunnen vervoeren. Volgens het AD wordt er onderhandeld over 24 treinstellen. Die hoef je als treinreiziger niet te missen. Het gaat om wagons die de NS niet meer gebruikt. En het EK zit erop voor de Oranje Vrouwen. Er was een wonder nodig om de kwartfinales te bereiken en dat wonder kwam er niet. Tegen Frankrijk zag het er eerst nog goed uit, maar uiteindelijk verloor Nederland met 5-2. En dus baalt aanvoerder Sherida Spitsen als een stekker. We moeten naar huis en eh, dat doet pijn. Wat daarvoor eh, zijn we hier niet gekomen om naar de poolfase ehm, naar huis te gaan. En natuurlijk ehm, weten we aan de voorkant dat het eh, pittig wordt. Maar ja, we hebben gestreden vandaag en het was niet genoeg. Het was de laatste wedstrijd voor bondscoach Andries Jonker. Voor het EK was al duidelijk dat hij na het toernooi niet mocht blijven. Het weer nog, af en toe wolken en af en toe zon. Op de meeste plekken blijft het vandaag droog... maar in het oosten en zuidoosten kan het later wel gaan regenen en onweren. Het wordt 22 tot max 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... 13 kilometer file tussen Zoeterwoude Rijndijk en Hoofddorp-Zuid. Dik 20 minuten vertraging daardoor. En aansluitend staat het verkeer vast op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel meer mensen zijn ADHD-medicijnen gaan gebruiken... vergeleken met bijna 20 jaar geleden. In 2023 slikten bijna 300.000 mensen medicijnen. Bijna vier keer zoveel als in 2006, heeft het CBS uitgezocht. Er is nog steeds veel onduidelijk over de crash van een Nederlands privévliegtuig... gisteren vlakbij vliegveld Southend in Londen. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer. Er is nog niks bekendgemaakt over slachtoffers. En het Britse Chelsea is wereldkampioen voetbal voor clubs. Gisteravond laat Nederlandse tijd won Chelsea met 3-0 van Paris Saint-Germain... in de finale van het toernooi dat in de Verenigde Staten werd gespeeld. Het weer, een mix van wolken en zon. Later vandaag in het zuidoosten regen met kans op onweer.